Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet doneert ook aan Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Ze trekken er 10 miljoen euro voor uit. Dat heeft de minister vanochtend bekendgemaakt. Vandaag is er een landelijke actiedag om geld in te zamelen. De hele ochtend bellen mensen om geld te doneren. Wat hartstikke lief van u, Ali. En wat mag ik voor u noteren? 100 euro, zo. Kijk eens aan. Wat hartstikke lief. Daar kunt u ehm, onder andere een school in de back voor eh, bekostigen. En dat is een onderwijspakket voor 40 kinderen en één leerkracht in de noodsituatie. Dus uw geld wordt hartstikke goed gebruikt. Vanavond is er ook een grote tv-uitzending. De politie in Australië is op zoek naar drie mannen die begin deze maand uit zee zijn gered. Volgens de politie hielden ze zich vast aan een drijvende koelbox en ging het om vissers. Nou, dat laatste, daar komen ze nu van terug. Ze denken dat het gaat om drugsmokkelaars nadat ze een omgeslagen speedboot met cocaïne hebben ontdekt. Een van de mannen is de eigenaar van die speedboot. Een bizar ongeluk in Oostzaan in Noord-Holland vannacht. Een automobilist schatte een bocht verkeerd in en knalde tegen de reling van een brug. Gelukkig zat er verder niemand in de auto, want een stalen buis schoot door de voorkant... zo door de stoel van de bijrijder. Als die er was geweest, was het slecht afgelopen. En de grote show rond de uitreiking van de Oscars wordt dit jaar opnieuw gehost door Jimmy Kimmel. De organisatie heeft een mooi filmpje gemaakt voor de bekendmaking. Daarin is te zien hoe de Amerikaanse talkshow-host zich moet melden voor een briefing op een legerbasis. James Christian Kimmel, your reputation precedes you. Thank you. Not in a good way. Oh. We've summoned you here today to talk about the Oscars. I have to admit, I wasn't expecting to be asked to host again. Well, let me be perfectly clear. You were not my first choice. Or my second choice. Or my third, fourth, fifth, or eleventh choice. In fact, we asked a lot of people before you. Ja, maar uiteindelijk is hij het dus toch geworden. Het is alweer zijn derde keer. Over iets minder dan een maand moet hij zijn smoking klaarleggen. Dan worden de filmprijzen uitgereikt. En het weer nog, op sommige plekken nog een beetje mist. Daarna is er behoorlijk wat zon. Vanmiddag vanuit het westen wel steeds meer wolken bij 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits is ook in Noord-Holland alweer aan het oplossen. Op een paar plekken nog wel vertraging, zoals op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer, daar rijdt het langzaam over 6 kilometer en de vertraging is een kleine 10 minuten.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 There's no way to escape. Da da da They got me. Anytime, anywhere. My mind in the air. Da da da da. Surround me. They surround me. Surround me. Anytime, anywhere. My mind in the air. They're waiting for me they are calling on me.